6 uur. Dit is al Negens met het NOS-journaal. Defensie moet bezuinigen op de reservisten bij de landmacht. Dat druist in tegen het beleid van minister Hennis... schrijft de commandant van de landstrijdkrachten... in een brief die Nieuwsuur in bezit heeft. Hennis vindt de reservisten onmisbaar op momenten dat er veel gevraagd wordt van het leger... maar de legertop heeft er geen geld meer voor. Door de financiële problemen loopt ook de explosieve opruimingsdienst gevaar... omdat er te weinig geld is voor training, schrijft de commandant. De Franse openbaar aanklager gaat ervan uit dat de dader van de verijdelde aanslag in de Thalys doelbewust een aanslag had beraamd. De man had behalve zware wapens 270 kogels bij zich en een fles benzine. Ook zei de aanklager dat de man vlak van tevoren op zijn telefoon een jihad-video had bekeken... waarin gelovigen wordt opgeroepen de wapens op te nemen. Hij noemde de verklaring van de advocaat van de man dat de wapens in de bosjes zijn gevonden onzin. In Brussel zijn twee woningen doorzocht in verband met het onderzoek naar de dader. Bij de huiszoekingen is niemand gearresteerd. Het partijkantoor van de Duitse regeringspartij SPD in Berlijn is ontruimd geweest na een bommelding. Er werd geen explosief gevonden. Gisteren bezocht SPD-partijleider Gabriel het stadje Heidenau, waar dit weekend protesten tegen de komst van asielzoekers uit de hand liepen. Gabriel had de onruststokers tuig genoemd. Sindsdien wordt de SPD bestookt met haatmails en haattelefoontjes. Het OM eist vier jaar cel tegen terreurverdachte Mohammed B. Voor het OM staat vast dat de Marokkaan sympathiseert met IS en in Nederland een aanslag wilde plegen. Vorig jaar oktober werd B in Amsterdam opgepakt. De politie vond onder meer een handleiding voor het maken van een bom en een brief aan de Nederlandse regering. In die brief waarschuwde B dat meedoen met de coalitie tegen IS gevolgen zou hebben voor de Nederlandse bevolking. Het weer, het raakt geleidelijk weer bewolkt en vanavond regent het. De wind neemt iets af. Vannacht wordt het droog. Morgen overdag breekt langzaam de zon door. Dan wordt het 22 tot 26 graden. Later in de middag volgen stevige buien met kans op onweer.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 Bij Rotterdam op de A4 Vlaardingen-Hoogvliet voor het knooppunt Benelux 5 kilometer door een ongeluk. En op de A8 van Amsterdam naar Zaandam voor het knooppunt Zaandam 2. De rechterrijstok is dicht, er staat een kapotte auto. A16 Breda-Rotterdam voor het knooppunt Ebrechtseplein 6 kilometer door een kapotte auto. Die zijn ze nu aan het bergen, de rechterrijstok is dicht. A20 richting Hoek van Holland. Eh, tussen knooppunt Gouwen en het knooppunt plein 11 kilometer file. En de andere kant op, dus richting Gouda, is het ook langzaam rijden tussen Maasluis en het knooppunt plein.